Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Wetenschappers krijgen een shitstorm aan haat over zich heen. Dat zegt de Vereniging van Universiteiten tegen Nieuwsuur. Vooral als wetenschappers op tv hun mening geven, bijvoorbeeld in een talkshow, krijgt ze er online van langs. Dingen als eh, kankerhoer, kankerwijf, teef en dingen als eh, landverrader. Anonieme mensen probeerden al je accounts te hacken van Twitter tot Instagram tot PayPal. Dingen hè, met een strop en we weten je te vinden en wacht maar tot we aan je bed staan. Volgens de universiteiten krijgen vooral vrouwelijke wetenschappers de wind van voren omdat ze vrouw zijn. Dat heeft niks meer te maken met hun wetenschappelijke mening, met hun, wat ze naar buiten brengen. Het gaat niet over het debat, het gaat over tot zwijgen brengen. En dat je op je standpunten wordt aangevallen, dat hoort erbij. Hè? Daar zijn we, eh, dat, dat hoort bij ons vak. De Vereniging van Universiteiten gaat een plan maken om wetenschappers bijvoorbeeld te laten beveiligen. Ook willen ze dat er een goed onderzoek komt naar intimidatie van vrouwen in de wetenschap. De brand in Werkendam in Brabant, waarbij afgelopen zondag drie mannen om het leven kwamen, was een ongeluk, blijkt uit onderzoek van de politie. De slachtoffers zijn arbeidsmigranten uit Litouwen. Ze waren 21, 31 en 53 jaar oud. Ze laten allemaal een gezin na. Café The Hideaway in Rotterdam moet twee weken dicht, heeft burgemeester Abu besloten. Bij het café was afgelopen nacht een explosie die flinke schade aanrichtte. Eerder deze week was er ook al een explosie bij een ander supporterscafé. En goed nieuws, denk ik. Voor het Centraal Station in Rotterdam is vanochtend een songfestival kunstwerk geplaatst. Een 4 meter grote replica van de bokaal die de winnaar altijd krijgt. De kolossale microfoon is gemaakt met een 3D-printer. Eh, hij is gemaakt van eh, gerecycled eh, PETG kunststof en met wat vezels erbij om te versterken gemaakt van petflessen uit de haven dus. De man die de trofee heeft geprint is erg trots op het eindresultaat. Ja, hij, eh, ik vind dat hij uh, eh, super mooi uitziet en ik hoop dat eh, iedereen dat ook mooi vindt. Het weer blijft droog vanavond, koelt vanaf, vannacht af tot het vriespunt. Morgen nat en grijs, wordt wel iets warmer, 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog maar een paar files in Noord-Holland. Daarbij valt er één op. Dat is op de A44 van Den Haag naar Amsterdam.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 Er is definitief geen publiek welkom bij de laatste drie speelrondes in het betaald voetbal. Dat blijkt na overleg tussen het kabinet, de KNVB en de Eerste en Eredivisie. De Voetbalbond zegt het besluit te betreuren. Het farmaceutisch bedrijf Novartis zegt open te staan voor speciale betaalafspraken voor het medicijn Zolgensma tegen de erfelijke spierziekte SMA.